Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De federatie over het pensioenakkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni hebben gesloten. Vorige week was er nog een meerderheid tegen het voorstel, maar zaterdag ging FNV Bouw alsnog door de bocht na toezeggingen van minister Kamp. Daarmee is er nu een meerderheid binnen de FNV voor de afspraken over de toekomst van het pensioenstelsel. De vakcentrales CNV en MHP hadden al ingestemd met het pensioenakkoord. In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Naar het Malieveld komen onder meer chronisch zieken, gehandicapten, werknemers van sociale werkplaatsen en ambtenaren van gemeenten, rijk en provincies. De organisatoren vinden dat de regering onverantwoord hard ingrijpt in de portemonnee van veel Nederlanders. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. De politie in Zeeland heeft een 21-jarige man uit Vlissingen opgepakt. Hij wordt in verband gebracht met de schietpartij in Vlissingen, waarbij gisteren een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Het incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen om volwaard lid van de VN te worden zal falen... Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen de enige weg vooruit. Netanyahu deed zijn uitspraken in het wekelijkse kabinetsberaad. De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag het VN-lidmaatschap aanvragen bij de VN-veiligheidsraad. Maar Netanyahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. Het weer aan de kust kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, wel kans op mist.